Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De urenlange gijzeling van een kleuter in Duitsland is voorbij. Op het vliegveld van Hamburg heeft de gewapende vader van het meisje... zichzelf een uurtje geleden overgegeven aan de politie. Hij reed daar gisteravond door de slagbomen... en parkeerde zijn auto naast een vliegtuig. De luchthaven in Hamburg heeft ondertussen ook gereageerd op de gijzeling, zegt correspondent Charlotte Weijers. Het vliegveld eh, Hamburg zegt dat ze zelf nog niet zien dat ze daar iets verkeerd hebben gedaan of iets hebben laten liggen. Ze zeggen we voldoen aan alle wetten, eh, meer dan dat zelfs. En eh, bij een vliegveld van deze omvang kun je nooit helemaal uitsluiten dat iemand met grof geweld, ja, zoals nu het geval was, met een auto door de slagboom rijdt. Maar ik kan me voorstellen dat ze hier nog wel een keer naar gaan kijken. Het dodental in Nepal door de aardbeving is opgelopen naar 157. Gisteren was daar een beving van 5,6. Onder het puin wordt nog gezocht naar de slachtoffers. Het is de zwaarste aardbeving sinds 2015. Toen kwamen er 9000 mensen om. Fem van Empel heeft het EK veldrijden gewonnen. Het is de tweede keer dat de veldrijdster van 21 jaar de titel weet te pakken. Maar er is geen tegenstand voor eh, Van Empel. Geconcentreerd in goede doen. Supertalent. En dan eh, kroon je voor de tweede keer tot eh, Europees kampioenen in Pontchâteau. En kinderen op een slaapfeestje in Utrecht zullen vannacht niet snel vergeten. In het donker waren ze aan het keten met zaklampen. Bezorgde buren belden 112 omdat ze zeker wisten dat er was ingebroken. Het huis werd omsingeld door agenten. Maar toen hij de inbrekers op heterdaad wilde betrappen... hoorden ze een bange kinderstem om papa roepen, schrijft het AD. Toch altijd goed om bij dit soort dingen 112 te bellen, zegt de politie, want je weet maar nooit. Het weer vooral aan de kustbuien. Aan zee waait het hard of stormachtig. Vanavond neemt de wind iets af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag...